Ik ben naar Mexico gekomen, het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de bomen, dat net als in dromen het sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta en zag een caballero staan. We dansen samen toen een roembaar. heeft liefde voor ons meegebracht. Ik zal er altijd blijven wonen, geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Je bent me alles waard, een paradiso oh, waard, ja dat ben jij. liefde voor ons twee Ik zal er altijd blijven wonen, geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. De te romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico, ik blijf er altijd wonen. Je bent me alles waard, een paradijs op oh, aard, ja dat ben jij. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.